wat een geweldig liefdeslied. Oh, ongelooflijk. Tot tien tellen en dan eh, ontdekken dat het toch allemaal echt is. I close my eyes and count to ten. Dusty Springfield aan het begin van de honderdste aflevering alweer van de zondagmorgen van GoFam. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Ja, alweer 100 uitzendingen. Het is wat. Wat gaat de tijd snel. Begon als een geintje in een café. Oh, tijd geleden alweer. Twee jaar. 2,5 jaar geleden. Bijna drie zelfs. Hmm. En dan al die zondagen mooie muziek.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 It's the guitar man. Who's on the radio? You go listen to the guitar man. searching for the songs to play. Then you listen to the music and you like to sing along. You want to get the meaning out of each and every song. When you find yourself a message and some words to call your own and take them home. Bye. begins to falter and the crowds are getting gonna tell you when it's too een nummer waarvan ik altijd denk, daar kun je me midden in de nacht voor wakker maken. Niet doen, die, doen, doen. Dat is veel te erg. Je kent me niet als ik midden in de nacht wakker word gemaakt. Hmm, dan grom ik nogal. Cars hoorde je met eh, Drive en voor Brad en Guitar Man. Een nummer waar ik heel mooie herinneringen aan heb. De stoel is hier mooi versierd en er is slagroomgebak. Ja, natuurlijk vanwege de 100 uitzending van eh, deze show. De zondagmorgen van GoFM. Lekker. En ook eh, best wel een prestatie van mezelf, denk ik dan. Even op mijn borst kloppen. Mag dat? Oh, nee, dat mag niet. Nou ja, doe ik het niet. Eh, <laughs> ja, dat is toch zo. Eh, we hebben het wel naar de zin hier bij GoFM. Dus we gaan er gewoon nog 100 bij maken.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 Dream a Little Dream. Die we natuurlijk kennen van Mama Kes. Van de mama's en de papa's, weet je nog? Maar deze is net zo mooi. Ja. En daarvoor A Kiss from a Rose. Seal. Op deze mooie zondagmorgen bij GoFam. Donald's uitzending. Ja, nou, ik ga erover ophouden. We weten het nou intussen wel, hè? Eh, straks gaan we praten over een geldezel. Wat is dat? En is het wel verstandig dat je dat wordt? Ja, nou, er zijn hele televisieprogramma's over gemaakt. Bij RTL 4, SBS 6 en eh, bij consumentenfabrieken oppassen geblazen. Dus dat moet je niet worden. Je hoort het over, nou, pakweg een minuut of zes, zeven. live on the time in the world. Time enough for life to unfold all the precious things love has in store. We have all the love if that's all we have, you will find we need nothing more. Every step of the way will find us with the cares of the world far behind. We have all the time in the world just for love, nothing more, nothing less. Oh. of the way will find us with the gifts of the world far behind us. Yes, we have all the time in the world just for love nothing more, nothing less, only love. me like no other lover. Something in the way he woos me. I don't want to leave him now. You know I believe in how. Somewhere in his smile he knows that I don't need. als ik aan Shirley Bessie denk, dan denk ik aan pluimen. Een heel klein ehm, Italiaans vrouwtje. Mag ik dat nog zeggen, vrouwtje? Oeh. Of is dat niet woke? Nou ja. En uh, veel lawaai, dat wel. Geweldig. Something hoorde hier. Ja. In eh, de show hier bij GoFam. De zondagmorgen van GoFam. Wat hoorde je ervoor? Oh ja. We have all the time in the world. Ja, Louis Armstrong. Dat kwam uit een James Bond film. On Her Majesty's Secret Service. Je weet wel met Diana Rigg. Geweldige film. <laughs> Hoewel ze zeggen dat het de slechtste was. Maar ja, wel met de mooiste actrice ter wereld. Toen de tijd zeker. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp. Eh, wordt geen geldezel. Dat is dom. Ehm, en waarom? Dat hoor je nu in een gesprek met Herman de Bruin. We gaan het hebben over geldezels en dat mag je niet worden, althans volgens Andreas Prins van Wijngaarden, gast in mijn studio. Welkom. Dank je. Wat is een geldezel? Ik heb wel eens van een ezeltje gehoord, dus een ezeltje strekje. Ja, nee, nee, dat, eh, nee, precies. Nee, nee, nee. Ehm, een geldezel is iemand die zich ehm, eh, laat overhalen door personen met niet al te beste bedoelingen om zijn of haar bankrekening en eh, bankpas met pinpas ter beschikking te stellen. Ehm, en vervolgens gaat dus eh, ehm, de ronselaar, dat zijn doorgaans ehm, mhm. eh, dus, ja, criminele organisaties, die mensen ronselen om dat te doen tegen een vergoeding. en die mensen gaan vervolgens eh, hun, hun opbrengsten uit criminele activiteiten laten storten op die bankrekening, op die bewuste bankrekening. Waarna vervolgens eh, de opbrengst eh, wordt eh, gepind en omgezet wordt in contant geld. Dus het wordt gewoon wit gewassen. Ja. Daar komt het op neer. Ja. Maar ja, dat doet toch niemand? Je geeft toch niet je pinpas af, je geeft dan niet je bankrekening af. Dat zou je denken. Als het geld oplevert wel? Blijkbaar wel. Hè. Blijkbaar zitten mensen soms zo in, in de rats, financieel in, in, de knel. Hè, of laten ze zich verleiden door mooie praatjes. Ehm, en vervolgens doen ze dat dus wel. Maar ze houden dus geen rekening met het feit dat eigenlijk eh, de bank, hè, daar begint het al, ehm, de bank pas ter beschikking stelt hè, met pincode onder de strikte voorwaarden dat je die pincode niet aan anderen mag afgeven. dan ga je al buiten de voorwaarden van de bank om. Je gaat dus helemaal. Eh, is het een criminele activiteit dan eigenlijk ook? Ja, jegens de bank, ehm, ja, die, die zal jou wel beschuldigen van fraude. Mhm. en van het schenden van eh, eh, eh, de voorwaarden. Het gevolg daarvan is dat de bankrekening wordt geblokkeerd. Dus je krijgt meteen ook je inkomen niet meer. Stel dat je een opleiding volgt, nou, je krijgt geen studiefinanciering meer. maar ehm, daarnaast is het ook nog een keer zo dat ehm, er aangifte zal worden gedaan van fraude. Dus je riskeert ook eh, eh, een eh, justitieel onderzoek en een, een rechtelijke veroordeling. En neem je strafblad. Neem je strafblad. Ja. Je kan wel inpakken. Maar de grote eindconclusie is eigenlijk niet doen, niet in zee gaan met mensen die crimineel bezig zijn. En als je het niet vertrouwt, bel je bank. Nou ja, dat is natuurlijk altijd goed. Ja. Hè? maar vooral, ja, ga er niet op in. Nee. En je kunt onder bepaalde voorwaarden, hè, want je krijgt dus ook, je kan niet meer beschikken over je inkomen. Nee. Dus het hele kaartenhuis dondert eigenlijk in elkaar. Je, je kunt de huur niet meer betalen, je kunt geen boodschappen meer doen. Onder bepaalde voorwaarden kun je dan nog wel een basisbankrekening of convenantrekening eh, openen, waarop je dan dus eh, alleen je salaris kunt ontvangen en eh, van de rekening kunt pinnen. Ehm, hè, maar ja, ik zeg maar wat, een lening afsluiten of een hypotheek, ja, dat zit er allemaal dus niet meer in. Dus het advies is, doe het niet, want je loopt alleen maar financiële risico's. En het, het, lijkt wel geld op te leveren, maar aan de andere kant kost het veel meer dan dat het oplevert. Het, is een, een, een ja, het lijkt een korte termijn eh, oplossing. En mhm. ja, op de korte termijn werkt het misschien wel. Maar al heel snel loop je tegen de lamp. En eigenlijk de aanstichters van het kwaad, die, die blijven vaak buitenschot. Ja. En jij hangt. Uh, geldezels niet doen dus. Eh, is er iets, zijn er waarschuwingen op sociale media om het niet te doen? En geven die ook nog adviezen? Nou, je zou bijvoorbeeld eens kunnen kijken op de site van uh, slachtofferhulp. Daar staat eigenlijk wel informatie in. Nou, kan slachtofferhulp eigenlijk alleen wat doen op het moment dat er eh, ook een, een, een verdachte is. Of ik moet eigenlijk zeggen, een medeverdachte Hè, die, daar dus, eh, die er ook van beschuldigd mhm. wordt om eh, eh, jou ehm, er, erin te, te hebben geluisterd. Ja. Ehm, maar dus de vraag is nog maar hè, of slachtofferhulp, hulp, of je daar ook daadwerkelijk een beroep op kunt doen. Maar op de site staat wel hele interessante en bruikbare informatie. En ook weer verwijzingen naar andere websites. Oké, dus dan kom je in ieder geval verder om eens te, la, je te laten waarschuwen voor wat je niet moet gaan doen. Ja. Duidelijk. Over geldezels hadden wij het. En het is duidelijk geworden dat het anders is dan die geldezel die eh, in dat pretpark staat volgens ja, mij. Ja, ja. Dit is eh, veel gevaarlijker. Wordt geen geldezel dus. Andreas Prins van Wijngaarden, hij sprak erover. Hij is in de studio namens het Fonds Bijzondere Noden. Maar dit heeft weer een ander aspect en daar heb je het duidelijk over gehad. Dank voor deze waarschuwing. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. love. mensen hebben hekel aan de muziek van R.E.M. Rapid Eye Movement. Maar ik eigenlijk helemaal niet. Ik vind het wel lekker voor op de zondagmorgen. Waarom niet? Tenminste, ja. Als je hem eh, lekker eh, hebt aanstaan op de achtergrond. Tijdens je ontbijt. Of eh, misschien ben je al bezig met het voorbereiden van de vroege brunch. Man on the Moon hoorde je hier bij GoFam. En daarvoor een prachtige van Marvin Gaye. Sexual Healing uit 1982. Zo, de tijd schiet al lekker op.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 Als de lente komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? le temps des rêves, les souvenirs se fanent aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent. se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. commence. Si tu savais comme j'ai envie d'un peu de silence. Tu es pour moi la seule musique qui fait danser les étoiles sur les dunes. Caramel, bonbon et chocolat. Si tu n'existais pas déjà, <laughs> je t'inventerais. Merci pas pour moi, mais tu peux bien tendre enrobée de douceur se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Encore un mot, juste une parole. Parole, parole, parole. Écoute-moi. Parole, parole, parole. Je t'en prie. Parole, parole, parole. Je te jure. praatjes van Dalida en Alain Delon. Parole, parole. Ja, hier in de show. Och, het schiet al lekker op. Bijna het eerste uur voorbij. Wat gaat dat toch snel, hè? Ja, zeker als je van die prachtige nummers hebt. Zo ook van eh, Claudia de Brij onder andere. Mag ik dan bij jou? Wat een troostrijk lied. Je hoort het hier in de show. Nog een paar nummers, één of twee nog. Na, twee, geloof ik. En dan gaan we alweer op naar het nieuws en het weer. Hier is Roxy Music. Oh yeah. En dan ook nog op de radio. me surprise Where was I? How Every Ramsey Music, oh ja, dus aan het einde van het eerste uur van de zondagmorgen van GoFM. Ik ga even pauzeren, als je het goed vindt. En dan ben ik straks bij je terug. Het tweede gedeelte van de show met iets meer uptempo muziek. En een reportage van Jeroen van Gent. Het komt er allemaal aan over een paar minuten. En tot die tijd heb ik toch nog een hele mooie historische opname, zou je kunnen zeggen. Van een man die altijd op zondagmorgen te horen was met een liedje. Iedere zondag weer. Wel honderd jaar geleden intussen hoor. En een van zijn beroemdste liedjes is dit.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 Daarom zijn de mensen zo moe.